Hamas schrijft dat het staakt het vuur om 1 uur vannacht ingaat. Maar volgens Israël is er nog geen tijdstip afgesproken. Correspondent Ties Brok. We hebben ook vaker gezien dat dat niet betekent dat het geweld meteen stopt. En natuurlijk sowieso niet de komende uren. Want het is nog zo'n 3,5 uur tot het ingaat. We kunnen daar nog geweld verwachten. En natuurlijk is het ook niet uitgesloten dat als dat staakt het vuur er is... dat het ook geschonden gaat worden. Eh, dus dat ligt ook nog zeker eh, als mogelijkheid op tafel. Egypte bemiddelt tussen beide partijen. Bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen zijn zeker zeker al 230 Palestijnen om het leven gekomen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In Israël zijn 12 mensen gedood. En de optredens in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zitten erop. 16 landen zongen en dansten erop los. Maar in de finale is maar plek voor 10 van hen. En dus werd er gestemd. In Nederland kunnen we trouwens zelf niet stemmen. Dat kan zaterdag wel in de finale. Dan zien we ook Django Macroy in actie. En de komende dagen zie je, hem, zie je hem als je langs een tankstation, bushokje of winkelcentrum komt. Een Twitter-screenshot op een reclamebord is een gesprek tussen Willem Engel van Viruswaarheid en de Belgische viroloog Mark van Ranst. Een crowdfunding om de viroloog te steunen leverde ruim 25.000 euro op. En daarmee kunnen de tweets op meer dan 2000 plekken gehangen worden. En het is nog even knijpen in Drenthe. Daar spelen Emmen en NAC tegen elkaar om een plekje in de eredivisie. Emmen stond lang achter en dat zou degradatie betekenen. Maar ze maakten net gelijk, zag commentator Mark Kloostra. De schudden op hun grondvesten. Het is invallen Lausen die Kopt op een voorzet van de linkerkant van Kavlan. Sterk voor zijn tegenstander gekomen. Lausen van de rechterkant naar binnen lopend. En dan duikt hij naar de bal en kopt hij hem binnen. En explodeert de oude Meerdijk. Want 10 minuten voor tijd scoort Emmen de gelijkmaker tegen Nak. Het is 1-1 dankzij Lausen. En dus is een verlenging nodig. De winnaar speelt zaterdag de finale tegen NEC... dat eerder vanavond met 3-0 van Roda JC won. Het weer in het noorden en zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regen, soms wat zon. Het waait flink, kans op zware windstoten zelfs. Het wordt 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 En daarin hebben we natuurlijk nog de digitale brievenbus. En daar gaan we nu weer naartoe. We gaan naar Noorwegen. Geboren in Vossen groeide hij op met de muziek die zijn vader en broer hem liet horen. Helemaal klaar voor de country muziekwereld heeft hij zijn debuutsingle uitgebracht. Zijn naam is Dag Erik Xvold. En dit is Love You More. Every moment I met you, my dat was Dag Erik Xvold en Love You More uit Noorwegen. De volgende plaat is een voorbode voor meer nieuwe muziek die dit jaar gaat uitkomen. Het is de nieuwste single van Texas Hill en die heet Neon Heart. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. Ah, everybody. She's deja vu, dressed in blue. I know what I'll probably do. in that bar stool next to her. A different name, same old game. See if somehow my luck has changed. And even if I go down in flames, my neon my mind Then she whispers your place in mine Baby, I don't stapte Reba McIntyre over van Mercury naar MCA Nashville Records. En in 1984 kwam haar zevende album Just a Little Love uit. De nummers die aanvankelijk voor dit album bedoeld waren lagen haar niet echt en ze stapte naar de president van het platenlabel. Ze kreeg ruimte om nummers voor het album aan te dragen die haar beter lagen. En ze kwam met een aantal covers aan, waaronder andere dit nummer die je als spiegelplaat hoort. Je hoort eerst de versie van Connie Smith en daarna die van Reba... die ervoor zou zorgen dat dit haar echte doorbraak zou worden. Twee keer You've Got Me, Right Where You Want Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Darling, could I just have one moment with you? We're here all alone, just us two. Let me try to tell you in a few there was of your hand. bluegrass origineel is van The Whites en ruim 35 jaar oud. Maar Darren en Brooke Eldridge namen hun versie van dit nummer op. Je Blue A Baby Now. We gaan naar muziek uit Nederland. Countrymuziek uit Vletterveen in Drenthe van Jolien Damsma. Ze heeft twee grote idolen, die heten Dolly Parton en Emmylou Harris. En de stijl van de jaren 70 country is duidelijk te horen in haar muziek. Ze wil graag een EP opnemen, maar voor nu doen we het nog eventjes met haar debuutsingle... en die heet We Are The Dreamers. loudly praying. And Rosa took a seat on the bus or maybe sky. naar onze maandartiesten. En daarvoor gaan we naar 1985. Toen bracht ze het album Have I Got A Deal For You uit. Het was het eerste album dat Reba samen met Jimmy Bowen zou produceren. Op dat album het nummer dat door Reba zelf geschreven werd. En dat heet Only In My Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. bench in the middle of July. We sat and watched the heat or the noise. He didn't have too much to say. Then, with a move of his eyes, a move that would have made the wind stand still, he took my hand in his and said the words that I never will forget. tell him the time we spent together was time between friends. There's just some things I can talk about with you that I just can't talk to him. How can I tell him? more say. bar. NS Radio Show hoor je natuurlijk ook de echte country klassiekers voorbij komen. 1963 was dat Bobby Bear en 500 Miles Away From Home. Volkmuziek is ook een vast onderdeel in onze show. Dit is de Nell Jim Band en Sequoia Gold. zou zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Het volgende nummer wat je zo gaat horen. Het duet tussen Pam Tillis en Ray Benson. In 2002 werd het geschreven door de vader van Pam, Mel Tillis. En in 1983 voor het eerst op de plaat gezet door Ricky Skaggs. Maar dus Pam Tillis en Ray Benson in duet. En Honey, open the door. Honey. sleep on the porch. Cause honey ain't your honey no more. Well, I honk it, tonk around Dallas. Got in a poker game. Somebody must have been cheating, Ray. He lost everything but your name. I walked halfway back to Memphis. I finally got back home. But I'd have been better off from where I was. Cause here's where things went wrong. Honey. chair. ik zet die deur wel open. Ja, vind ik ook goed. Pam Tillis en Ray Benson en Honey Open That Door. We gaan nog één keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika via info.nsvoradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Halle Kearns. Na vorig jaar haar debuutsingle en EP uitgebracht te hebben... is het nu tijd voor een gloednieuwe single. Geïnspireerd door Casey Musgraves, Ingrid Andress en Laney Wilson... is Helly druk bezig om haar eigen plek in de New Country scene te bemachtigen. Dit is Plans. Can't get disappointed if there ain't expectations. No promises you're breaking, but I'm breaking all the rules I used to swear by. Those arbitrary guidelines, the way that I live my life is changing. me just like whiskey. Those feelings that you give me, they get me. twee nummers te goed van ons Spotlight album. En dat is het album Still a Woman Enough. Dat vorig jaar, niet vorig jaar, dit jaar uitkwam van Loretta Lynn. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hunky Tank Girl. En daarna het duet met Margot Price. En die heet Once on the Way. Dit is het Nashville Spotlight album. and cry. Nashville Spotlight album. to France. Jackie's seen in a discotheque doing a brand new dance. yeah, the rain is a-falling The faucet is a-dripping and the kids are bawling One of them is toddling and one is a-crawling And one's on the way I'm glad the Rockwell World's just signed a million dollar pact Debbie's out in Vegas working up a brand new act banging. The coffee's boiling over and the wash needs a hanging. One wants a cookie and one wants a changing and one's on the way. What was I doing to, to get away from there? Darn, there goes the phone. Hello, honey. What's that you say? No, not you, honey. I was talking to the baby. Honey, could you stop at the store on your way home and... Hello? Hello? Hello? Hello? Well, I'll be... The girls in New York City, they all march for women's lib. Better homes than garden shows, a modern way to live. And the pill may change the world tomorrow, but day. Here in Topeka, the rain is a falling. Dog is a barking and the floor needs a scrubbing. One of them is toddling and one is a crawling and one's on the way. Oh, gee, I hope it ain't twins again. Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Still Woman Enough van Loretta Lynn. Het volgende nummer, dat staat de laatste tijd al niet meer zo vaak op onze playlist. Ja, er is ook zoveel muziek om uit te kiezen. Maar ik heb toch onderzwak voor dit nummer. Fuzzy and the Rust Belts en dat Sweet Song. I was walking in a day dream. Lost in circles till I came. To a place where I could look To a mountain with no rain. From the the most angelic kind of sound. I couldn't stop myself from climbing. I joined the choir. Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. dit nummer herkend heeft en denkt van... hé, hey, maar dit is toch Emmylou Harris niet? Nee, dat klopt. 2005 was het Sealy Wright die Celavi in een nieuw jasje stak. Het zit er alweer op. De National Radio Show is alweer klaar voor deze week. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met Benny Nijman en Tony Willet en Two Pina Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.